strijd uit met opstandelingen van de terreurgroep Boko Haram. Van Boko Haram zijn sinds 2010 zeker 1700 doden gevallen. De bosbranden die al een week woeden bij het Nationale Park in Californië... hebben nu ook effect op de stad San Francisco. Volgens gouverneur Jerry Brown komt de watertoevoer naar de stad in gevaar. De elektriciteitstoevoer is al voor een groot deel onderbroken... Door het uitroepen van de noodtoestand is er federaal geld beschikbaar... om te voorkomen dat er in de stad tekorten aan elektriciteit en water ontstaan. De bosbranden worden bestreden door 2000 brandweerlieden... maar het kost hen veel moeite het vuur onder controle te krijgen. Het aantal doden door een overstroming van een rivier in het noordoosten van China is opgelopen naar 76. Zeker 88 mensen worden nog vermist. Het is de ergste overstroming in tientallen jaren. Door hevige regenval is de rivier buiten zijn oevers getreden. De rivier loopt dwars door de industriestad Fushun, die zwaar is getroffen. Maar ook buiten de stad zijn tientallen mensen om het leven gekomen. De autoriteiten hebben vandaag uitgeroepen tot dag van nationale rouw. Het weer in het zuiden bewolkt en regen met kans op onweer. In het noorden overwegend droog met de meeste zon in Groningen. Temperatuur 18 tot 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het zuiden wisselvallig. In het noorden blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A10 ring Amsterdam richting Watergraafsmeer... voor knooppunt Amstel 4 kilometer... A27 Utrecht-Gorkum bij Hagenstein 5...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 Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort... nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70... Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan... en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. En met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort. Geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. was eens in de vakantiedagen. Weet je nog wel, oudje, dat wij dat fotoalbum zagen? Weet je nog wel, oudje, wij kiekten ons kind toen het in slaap was gezakt. En hebben dat voor in het album geplakt. Weet je nog wel, oh wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje, het was of dat album soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje, er was er ook een in matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, oudje, dat boek zat vol herinneringen. Weet je nog wel, oudje, wij zeiden wel eens, als hij zeven zal zijn. En wij gaan zo door, wordt het album te klein. Weet je nog wel, Ah.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 me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind time.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 om hem ervan te overtuigen om de VN-experts toe te staan om de gifaanval van woensdag te onderzoeken. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk hebben de regering van Assad en de opstandelingen opgeroepen om mee te werken aan het onderzoek. De 20 VN-experts zijn al een week in Syrië, maar mogen alleen eerdere aanvallen in drie andere gebieden in Syrië onderzoeken. Het dodental van het helikopterongeluk bij de Shetland-eilanden voor de kust van Schotland is opgelopen tot vier. De overige veertien inzittenden, onder wie twee bemanningsleden, zijn gered. Ze waren met de helikopter op weg naar een boorplatform voor de kust, waar ze werkten. De helikopter viel gistermiddag uit de lucht. Vermoedelijk waren er acute